Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd... op doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Dat zeggen twee functionarissen tegen persbureau Reuters. Gisternacht werden meer dan 30 locaties bestookt... in een gezamenlijke aanval van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederland steunde die aanval. De Houthi-rebellen in Jemen, die worden gesteund door Iran... vallen al wekenlang schepen aan die banden zouden hebben met Israël. In Taiwan zijn de verkiezingen voor een nieuwe president en een nieuw parlement begonnen. Om 8 uur lokale tijd zijn de stembureaus opengegaan. De uitslag is van invloed op de betrekkingen met China de komende jaren. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. De zittende regeringspartij DPP, die pleit voor onafhankelijkheid, staat er het beste voor in de peilingen. Een 21-jarige man uit Zand in Groningen heeft in totaal 800.000 euro buitgemaakt... door zich voor te doen als helpdesk-medewerker van een bank. De rechtbank heeft een celstraf van vier jaar opgelegd. De jonge oplichter liet op afstand oudere mensen hun geld overschrijven. Ook haalde hij als koerier bankpassen op bij mensen thuis. Tegelijkertijd stal hij dan sieraden en antiek. De man werd betrapt toen een slachtoffer argwaan kreeg en de politie belde. Komende dag wordt in Sleeuwwijk in het noorden van Brabant... een grote zoekactie gehouden naar de vermiste Johan Krol. De jongen van 16 is nu bijna drie weken zoek. Hij verdween vlak voor kerst na een jongerenavond. Zijn fiets werd teruggevonden op de Merwedebrug. Zoekacties met boten, een helikopter en duikers leverden tot nu toe niets op. Bij de zoekactie morgen in Sleeuwwijk worden ruim 300 vrijwilligers verwacht. Het weer, het is nu zo'n 2 graden.